die bekend heeft dat hij ontucht heeft gepleegd met vijf kinderen. De jongens van 5 tot 16 jaar waren tussen 2004 en 2011 cliënt van de man van 58. De verdachte van D. heeft in 2011 al vastgezeten voor ontucht met een minderjarige. Toen bleek dat er meer slachtoffers waren, werd hij vorig jaar opnieuw opgepakt. Op de computer van de man uit Haarlem zijn ook nog eens bijna 200.000 foto's en 2000 video's met kinderporno gevonden. Vier Somalische piraten zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Ze kregen de straf voor deelname aan geweld tegen Nederlandse mariniers. Het OM had straffen tot tien jaar geëist voor onder meer een poging tot moord op de mariniers. Maar volgens de rechtbank is niet vast te stellen of de piraten daadwerkelijk de mariniers wilden doden. De piraten schoten anderhalf jaar geleden vanaf een gekaapt visserschip op een Nederlands marineschip dat op patrouille was in de Golf van Aden. Vanaf maart moet voor een paspoort meer worden betaald, maar het blijft dan 10 jaar geldig. Nu is dat nog 5 jaar. De prijs gaat van ruim 50 euro naar bijna 67. Ook identiteitskaarten zijn vanaf maart 10 jaar geldig. De politie in Utrecht zet vanavond extra mensen in in de wijk Hoograven om een eind te maken aan een reeks autobranden. Sinds de jaarwisseling zijn er al acht auto's uitgebrand en de politie denkt dat een groep baldadige jongeren die branden sticht. In zijn huis in Middenburg, nee, pardon, in zijn huis in Muidenberg is acteur Allard van der Scheer vanmiddag overleden. Hij was 85 jaar. Van der Scheer stond tientallen jaren in toneelstukken en theaterproducties. En hij speelde ook mee in tv-series. Bij het grote publiek is hij bekend als acteur in Kluchten. Het weer. In de loop van de avond in het westen regen.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 rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.